Week met het NOS-journaal. Europese bedrijven die medische producten maken... komen niet meer in aanmerking voor grote orders uit China. Het gaat om producten als beademingsapparatuur, rolstoelen en verbandmiddelen. De Chinese overheid sluit de producten uit als hun spullen in Europa zijn gemaakt. Het is een reactie op een soortgelijk besluit van de Europese Commissie. Die perkte vorige maand de import van Chinese medische producten in... Brussel zei dat dit een reactie was op de discriminatie door Peking van Europese bedrijven. De gouverneur van Texas heeft vandaag uitgeroepen tot een dag van gebed... nadat tientallen mensen omkwamen bij overstromingen. De meeste slachtoffers vielen in een gebied in het zuiden van de Amerikaanse staat. Daar steeg het water van de rivier Guadeloupe naar zware regen zo snel... dat zeker 51 mensen om het leven kwamen. Een man van 34 is gearresteerd op verdenking van brandstichting in een synagoge in Melbourne. Vrijdag werd de deur van het gebouw in brand gestoken. Er waren toen zo'n 20 mensen binnen. Zij konden op tijd wegkomen. Over een mogelijk motief is niets bekend. De politie onderzoekt of er sprake is van terrorisme. De Dalai Lama is vandaag 90 jaar geworden. De spiritueel leider van de Tibetaanse boeddhisten vierde dat... met festiviteiten in de tempel in Dharamsala in India... waar hij in ballingschap woont. Daarbij waren duizenden monniken en volgers, onder wie acteur Richard Gere. Hij is al jaren de voorzitter van de mensenrechtenorganisatie International Campaign for Tibet. De Dalai Lama gaf afgelopen weken antwoord op vragen over zijn opvolging. Hij maakte duidelijk dat zijn opvolger wordt gekozen door een stichting in Zwitserland... die hij zelf tien jaar geleden heeft opgericht. Het weer, regenbuien trekken van het zuidwesten naar het noordoosten over het land. Lokaal kan veel neerslag vallen, mogelijk ook met onweer. Het is maximaal 21 graden. Morgen wisselvallig en dan temperaturen tussen de 17 en 19 graden.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 Plus, I gotta keep enough letters to support your shoe fetish lifestyle. So rich and famous, Robin Leach will get jealous. Half a million for the stove. Taking trips from here to Rome. So if you ain't got no money, take your broke ass home.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 When you hold and you squeeze. You make me feel so nice when I'm around you. Wake up in the morning and I'll spend my whole life with you. The sweetness of your smile helps away with all of my fears. If it should all go wrong, my life succumbs to tears. I've never been so deep into anyone else but you. Our place within my heart, never been so close to you. And if you want me to hang around, and I'll never let go. I'll give you all my time, stick around with you for sure. But you make everything alright when you hold and you squeeze me tight. But you make everything alright. when you hold and you squeeze. But you make everything alright when you hold and you squeeze me tight. But you make everything alright when you hold and you squeeze me tight. If it should all come true, I'll give my heart to you to keep safe in your arms like I know that you wanted to. It gets me so much joy that I can call you all of mine. Oh, will it all work out? Will I see just every time? And if it all goes right, look down from a bird's eye view. I see my love maker from the time that I spent with you. I'll give you anything and everything will work out fine.